Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De koffie staat te pruttelen bij landbouwminister Adema. Hij gaat weer om tafel met boerenorganisaties. Al is de vraag of het gezellig wordt. Gisteravond liep de grootste boerenorganisatie, LTO... weg bij de onderhandeling over een landbouwakkoord vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Adema heeft steeds gezegd dat er zonder LTO geen landbouwakkoord kan worden gesloten... omdat het de belangrijkste boerenorganisatie is. Dus de verwachting is nu dat deze bijeenkomst niet meer tot een oplossing gaat leiden. De voorzitter van de grootste boerenorganisatie zegt in Goedemorgen Nederland... dat ze te weinig vertrouwen hebben in het kabinet om nog verder te praten. Ja, het gaat eigenlijk niet alleen om perspectief... maar weet je nog dat Johan Remkes begon? Vertrouwen. Een herstel van vertrouwen. En dat is wel het grote vraagstuk waar het eigenlijk ook op stuk is gelopen. Ze zijn vooral bang dat boeren in de toekomst geen fatsoenlijke boterham meer kunnen verdienen. Het gaat toch niet heel lekker met het dichten van de ongelijkheidskloof in Nederland. Op de ranglijst staat Nederland op plaats 28 en dat is een stuk lager dan onze buurlanden Duitsland en België. In Nederland werken nog altijd veel vrouwen parttime. Er zitten maar weinig vrouwen in topfuncties. Voor het zoveelste jaar op rij staat IJsland bovenaan. Even parkeren in Nijmegen wordt een duur geintje. In een deel van de binnenstad ben je straks 30 euro kwijt. Ook als je maar twee minuten geparkeerd staat. Nijmegen wil hiermee iets doen aan de overlast van hangjongeren. Bewoners klagen al jaren over lawaai van bijvoorbeeld ronkende auto's met harde muziek. En als scooter even snel een stukje fietspad meepakken om sneller op je eindpunt te zijn. Dat is een grote ergernis van mensen in Amsterdam. Op de smalle fietsbrug van Oost naar Eiburg gebeuren er geregeld ongelukken. En daarom willen buren dat er camera's komen te hangen om scooterrijders een boete te geven. Als je hier met je kinderen fietst eh, of iets dergelijks of rustig aan het fietsen bent en er komt er een asociale om langs, eh, dat je er last van hebt. Het is best wel smal hier, zie je. En eh, nou ja, hij weet het ook wel. Mag niet. Een petitie om camera's te regelen is al ruim duizend keer getekend. Het weer vanmorgen wolken, maar ook zon. 22 graden aan zee tot 28 in het oosten. ZFM, verkeersupdate.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 something to cry about. When you're stuck in the. mushrooms. Oh, it's getting hot in here. So, hot. so take off all your clothes. Oh. dançar nessa noite em lua cheia. Vou expressar, eu digo que eu vou expressar o quanto eu gosto, eu gosto de ver dançar sem fim.